7 Levi van Eck met het NOS-journaal. De Russische oppositieleider Alexei Navalny mag vervoerd worden naar Duitsland. De artsen in het ziekenhuis in Omsk hebben daar toestemming voor gegeven. Navalny ligt sinds gisterochtend in coma. De artsen willen hem in Duitsland behandelen op verzoek van de naasten van Navalny... die bang zijn dat hij in Omsk niet de juiste behandeling krijgt. Er is nog veel onduidelijk over wat er met Navalny aan de hand is... Volgens de hoofdarts van het ziekenhuis is bij hem een zeldzame stofwisselingsaandoening vastgesteld. Het team van Navalny zegt dat hij is vergiftigd... maar volgens de artsen is er geen gif in zijn lichaam gevonden. Bij een ernstig ongeluk op de A6 in Friesland zijn een dode en vier gewonden gevallen. Daarbij waren zeker zes voertuigen betrokken, waaronder twee vrachtwagens. Een van de vrachtwagens brandde volledig uit. Daarbij kwam veel rook vrij. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De A6 tussen Jouren en Sint-Nicolaasga is vanwege het ongeluk... tot zeker 9 uur vanavond in beide richtingen dicht. Na de ongeregeldheden bij demonstraties tegen het coronabeleid gisteren in Den Haag... zitten nog zes mensen vast. Twee demonstranten zijn vrijgelaten. Bij de demonstraties ontstond gisteren een grimmige sfeer. Tientallen betogers keerden zich volgens de politie tegen agenten. Drie agenten raakten daarbij gewond. Bij de demonstraties werd ook Kamerlid Pieter Omtzigt belaagd. CDA-Kamerlid werd gehinderd en kreeg bedreigingen naar zijn hoofd geslingerd. Tweede Kamervoorzitter Ariep heeft daarvan aangifte gedaan. In de Rips in Brabant is opnieuw een besmetting vastgesteld op een Nertse bedrijf. Eerder deze week gebeurde dat ook bij twee andere bedrijven in de Rips. Het is de 37e keer dat het coronavirus werd gevonden op een Nertse fokkerij. Het weer. Vanavond schijnt de zon op veel plaatsen en blijft het land inwaarts nog vrij lang warm. Vannacht neemt in het westen de bewolking toe en is er kans op een bui.